Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Israël heeft bombardementen uitgevoerd op verschillende doelen op de Gazastrook... waaronder het hoofdkwartier van de Palestijnse Hamasbeweging en transformatorhuisjes. Honderdduizenden mensen in Gaza hebben nu geen elektriciteit meer. Ook zijn de tunnels getroffen tussen Egypte en Gaza... waardoor wapens en brandstof werden gesmokkeld. Van Palestijnse zijde zijn opnieuw raketten op Israël afgevuurd. Onder meer in Ashkelon klonk het luchtalarm. In het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse zijn hartpatiënten mogelijk overleden na verkeerde diagnoses. Dat zegt interimvoorzitter van Zoelen in het AD. Hij baseert zich op de resultaten van een eerste onderzoek. Cardiologen zouden foute diagnoses hebben gesteld doordat ze afgingen op verkeerde oordelen van laboranten en hebben die niet gecontroleerd. Daardoor zijn mogelijk patiënten voortijdig of ten onrechte overleden. De Nederlandse gria-strijder Tanja Nijmeijer verdedigt in een interview met de Volkskrant opnieuw de werkwijze van de vark. Over vijanden van de beweging zegt ze dat, ze die, dat die vrijwel altijd worden geëxecuteerd. Wat moet je anders met je vijand doen? Hem onderwijzen? Dat Nijmeijer, die nu in Cuba is voor vredesbesprekingen met de Colombiaanse overheid. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken hoopt dat de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland al voor de provinciale statenverkiezingen van maart 2015 zijn gefuseerd. Hij zei dat in het tv-programma Pauw en Witteman. Volgens Plasterk is het gek als er verkiezingen zijn voor drie provincies als die een jaar later samengaan. Hij erkent dat het krap wordt, maar hij gaat het wel proberen. Roermond is klaar voor de landelijke intocht van Sinterklaas. Het Sinterklaasjournaal meldde nog dat het naar de vraag is of het paard van Sinterklaas ook op tijd is. Omdat de stoomboot stuk is, is de Sint met een kleinere boot onderweg. Hij had het paard met de post vooruitgestuurd, maar het stond gisteravond nog bij het Pietenhuis. Vanaf 12 uur is de intocht live te volgen op Nederland 3. Dan nog het weer. In de ochtend in het oosten is zon, later overal bewolkt en 7 tot 10 graden. Dit was het en. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB.